en een voorspoedige start. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. PvdA-leider Ascher heeft gewaarschuwd voor een coalitie van PVV en VVD. Laat je niet in slaap zussen door de VVD, zei Ascher in een toespraak voor partijleden in Lelystad. Ze doen alsof ze het alternatief zijn voor Wilders, maar straks krijgen er twee voor de prijs van één. Ascher wees daarbij op het eerste kabinet van Rutte... waarin hij gedoogsteun kreeg van de PVV. Volgens Ascher zal Rutte, als het even tegenzit, bij de PVV op schoot gaan zitten. Rutte heeft eerder gezegd dat hij niet met Wilders zal samenwerken... zolang die zijn minder Marokkanen uitspraak niet terugneemt. China geeft een in beslag genomen onderwaterdrone terug aan de VS. De Amerikanen deden er onderzoek mee in de Zuid-Chinese zee. China haalde het apparaat uit het water en dat leidde tot een diplomatieke rel. Peking beschuldigde Washington van spionage. De Amerikanen eisten het apparaat terug. Aankomend president Trump sprak al over diefstal. Het gaat vermoedelijk om een nieuw type onderwaterdrone, of glider zoals die ook wel wordt genoemd, die voor de Chinezen erg interessant kan zijn. Peking geeft het apparaat nu dus terug, maar vraagt de Amerikanen wel hun toon te matigen. EU-president Donald Tusk heeft de Poolse regering opgeroepen om de grondwet en de democratie te respecteren. De Poolse regering wil de bewegingsvrijheid van journalisten in het parlementsgebouw inperken, wat tot veel protest leidt. Vandaag gingen, net als afgelopen nacht, duizenden mensen de straat op. Tusk roept de machthebbers nu op om respect te tonen en aandacht te hebben voor de klachten van het volk. Hij was tot 2014 zelf premier van Polen. Het weer bewolkt met lokaal wat motregen. Vannacht koelt het af tot een graad of 4. Morgen bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan 6 tot 8 graden. Na het weekend geleidelijk meer ruimte voor de zon. De temperatuur daalt dan naar een graad of 4.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 Uh, nou, ik, hoor, ik hoor je als ik nee, niet de laatste uitzending. Ja, wel, de laatste uitzending vanuit de studio. Ja, echt waar, ja, echt waar. De volgende twee uitzendingen zal ik eh, niet in de studio aanwezig zijn, maar ergens midden in het centrum. En waar dat is, nou, dat kan je eigenlijk denk ik bijna wel raden. Het zal eh, op de ijsbaan zijn eh, die in het eh, centrum van Zandvoort staat. Morgen gaat hij officieel open. En volgende week vrijdag en die vrijdag daarna zal de Euro Breakdown... nee, volgende week vrijdag zal dan de laatste Euro Breakdown zijn. Die komt vanaf de ijsbaan. En die week erop gaan we de Eurohit doen. Dat betekent dat we tussen 12 en 5 ga ik alle platen van het afgelopen jaar met je doornemen. Helemaal op volgorde van hoogste noteringen tot, nou ja, noem maar op, noem maar op. Nou ja, hoe werkt dat dan, eh, zou je denken? Nou, iedere plaat die eh, krijgt eh, iedere week van mij punten. Sta je op nummer 40, krijg je 1 punt. Sta je op nummer 1, krijg je 40 punten. En alles ertussen natuurlijk. En dan uiteindelijk degene die het meeste punten heeft behaald. Dat wordt de nummer 1 van 2016. En ik ben eigenlijk best wel benieuwd wie dat gaat worden. Ik heb nog geen tussenstand voor je of iets. Maakt niet uit. Dat gaat helemaal eh, goed komen. Volgende week eh, zal die lijst dan, eh, na volgende week vrijdag zal die lijst compleet zijn. En dan gaan we in week 52, aflevering 52 zou het dan worden van dit jaar. Die wordt het er niet, dat wordt dan de Eurohit tussen 12 en 5. Dus op CFM Zandvoort live vanaf de ijsbaan. Maar goed, zover is het nog lang niet. Ik zit nou nog warm binnen in de studio met alle mooie kerstverlichting. En we gaan gewoon de Europese top 40 van deze week met je behandelen. Deze week hadden hebben we 12 stijgers, 17 zittenblijvers, 10 dalers in de lijst en één nieuwe binnenkomen. Nieuw binnengekomen is uh, Rack and Bone Man met uh, Human. Waar die staat, dat uh, hoor je over, ik denk een half uur ongeveer. Als ik zo gok. Kan iets eerder zijn, iets later, maar best wel hoog is hij dus binnengekomen. Hey, snelstijgers deze week zijn er maar liefst twee met negen plaatsen. Heb ik het over Sean Pauls samen met Dua Lipa met No Lime. Twee weken eh, na nou, vorige week dus eh, binnengekomen. En Yellow Claw samen met Jade Lauren met Love and War. Ook vorige week binnengekomen, is wel opvallend. Allebei uh, negen plaatsen gestegen. Snelste, daler, snelste daler deze week is Shawn Mendes met Mercy. In 12 plaatsen gedaald van de 19e positie naar 31. En uit de lijst verdwenen omdat Dragon Bowman erin is gekomen... is nog wel samen met Salvi en Paul met Trumpet. Maar goed, die hebben we ook alweer 19 eh, weken lang eh, kunnen horen. Dus op zich eh, mag het wel. Degene die er ook best lang in staat, dat is de nummer 40 van deze week. Volgens mij is van 24 weken of zo, best wel lang. Ehm, ja, en welke dat is, dat ga je zo direct horen. Eerst gaan we luisteren naar de top 3 van vorige week. En dan uh, gaan we ons uh, langzaam opmaken dat het uh, tegen de klok van 5 wordt. En dan gaan we naar de top 3 van deze week. Maar dit is de top 3 van vorige week. Nummer 3. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Zo zag het op 3 er dus uh, vorige week uit. Wie er benieuwd op, uh, ben je benieuwd wie er nu op 3 staat en op 1 op 1 blijft luisteren.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 En dan voor de nummer 38. Shawn Mendes met Treat You Better. De Euro Breakdown. Wij gaan door met de nummer 35 van deze week. Martin Garrix samen met uh, in The Name of Love. If Eén van de zittenblijvers. this was only gonna hurt if I warned you that the fire's gonna burn. Would you walk in? of love. When there's madness, when there's poison in your head. Mulder. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low?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 De nummer 31 is deze, deze week Shawn Mendes met Mercy. En daarvoor de nummer 33 eh, Major Lazer samen met eh, Justin fucking Bieber met Cold Water op 33. Hey, tijd voor een kleine race mee. Normaal gesproken vergeet ik altijd. toevallig denk ik er nou aan, dus dan moeten we het ook maar gaan doen, zeg maar. Hey, op nummer 40 hadden we Sam Veld samen met Lucas en Steve featuring Wolf met Summer on You. Blijven zitten op een 40ste plaats. De nummer 39 is DJ Snake samen met Justin fucking Bieber met Let Me Love You. Zes plaatsen gedaald. Ook blijven zitten is Shawn Mendes, Treat You Better. En Dua Lipa met Harder Than Hells. Twee plaatsen gestegen naar 37. Op 36 vinden we Selena Gomez met eh, Kill Em With Kindness. En op 35 is Martin Garrix blijven zitten samen met Bebe Rexha met In The Name Of Love. De Chainsmokers samen met Phoebe Ryan met All We Know is 10 plaatsen gedaald van 24 naar 34. Drie plaatsen gedaan als Major laser met coldwater naar 33. En op 32 is blijven zitten Katy Perry met Rise. En je hoorde hem net de nummer 31 van deze week. Shawn Mendes met Mercy. En op 30 vinden we dan uh, eh, Tuyamo, Drop That Low When I Did.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 Rack and Bone Man met eh, Human. En daarvoor die je Nike met Sexual op uh, 26. Hey, deze plaat is deze week nieuw binnengekomen in de lijst der lijsten. Hij is eh, net zo oud als dat eh, ik ben deze beste man. Geboren in 1985 in het eh, Verenigd Koninkrijk. En hij heet oorspronkelijk Rory Graham. En hij begint als tiener dan met MC'en... waarbij hij de naam Rack and Bones gebruikte. Nou, daarvoor kreeg hij de inspiratie uit de Britse serie Step Toe Son zijn vader spoorde hem eh, aan om ook eh, te gaan zingen. Wat resulteerde in de EP Bluestown. En zo kwam hij in contact met eh, Mark Crew, de producer die ook voor onder meer Bastille werkte. Nou, met hem kwam de EP Wolves tot stand. En in 2016, in de zomer van het afgelopen jaar... dus breekt hij door met de single Human... die nu eindelijk ook in de Europese top 40 staat. Als dus we kijken in de Nederlandse top 40 staat hij nou alweer 13 weken lang erin. En eh, zijn hoogste notering is eh, nummer 9. Waar die deze week staat in de Nederlandse top 40... dat hoor je over zo'n eh, drie kwartier. En dan ga ik een vogelvlucht de Nederlandse top 40 met je behandelen. Maar natuurlijk is de Europese top 40 verder. En dan gaan we doen met de nummer 23.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 heb ik even een klein nieuwtje over een dame die ik een paar jaar geleden heb mogen interviewen. Ik denk alweer zo'n 10 jaar geleden. ja, dat kan best kloppen, ja. Moet ik, even, moet even kijken wanneer de album uitkwam, dan weet ik het. Hey, ik heb het in ieder geval over Belle Perez... Want uh, Belle Perez is eh, eh, ehm, bevallen van een kindje. Ja, echt waar, ja, echt waar. Even kijken hoor, wanneer het nou uitkwam. In 2006, ja, tien jaar geleden alweer. Precies tien jaar geleden, 26 augustus... Um, nee, is hij binnengekomen in de to album Top 100. Maar in 2006 is hij uitgekomen. Het album Go Titus Ah, oké. Okay. Uh, ze was eigenlijk uitgerekend rond de kerst deze zangeres. Maar is gisteren al bevallen van haar zoon Wouter inmiddels 40-jarige Perez en haar man zijn de trotse ouders van een eh, zoon geworden. Nou, het kindje werd eh, donderdagochtend eh, geboren en de bevalling verliep probleemloos. De naam kozen ze omdat opa en, opa en papa ook die naam dragen. Nou, de bevalling kwam eerder dan verwacht en zondag was de zangeres, de zwangere zangeres nog bij de première van uh, Belle en het Beest, Beauty and the Beast dus. Nou, ze zegt, eindelijk is hij er. Ons zoontje is vandaag geboren. Elia Wouter van der Horst Perez. 3,7 kilogram, 50 centimeter. Om 6 eh, minuten over uh, eh, 12, mocht je het eh, willen weten, mocht je het interessant vinden. Nou, op 15 morgen krijgen jullie de eerste foto's te zien. Ze laat ze weten via haar Facebook. Op 15 juni maakten de, ehm, maakte de twee de zwangerschap bekend door een video te delen... waarop de eerste echo te zien was. En een dag later gaven ze elkaar het ja-woord. Nou, tot zover eh, deze bellenpres. We gaan naar het laatste nummer eh, van het eh, eerste uur toe. En dat is de nummer 20, is precies de lijst door de midden. Dit is Stigma samen met Birdie met Find Me. This is love, I'll never give Singing in our dreams can only get better. Can only get, can only get, thinking of a million. You know, I know that things can only get better.